uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De fiscale recherche heeft tien mensen aangehouden... en op 15 plekken huiszoekingen gedaan... in het kader van een groot internationaal bitcoinsonderzoek. Medewerkers van de FIOT doorzochten huizen in Rotterdam, Zoetermeer... Almere, Dordrecht, Zaandijk, Schiedam, Den Haag en Putten. Slechte beslag op dure auto's, contant geld en bankrekeningen. De tien mensen die zijn aangehouden worden verdacht van illegale handel... op het zogeheten dark web. Een moeilijk toegankelijk deel van het internet... waar veel criminelen kopen en verkopen. Bij die handel wordt vaak betaald met bitcoins. Islamitische staat heeft 270 van de ongeveer 400 ontvoerde bewoners van de Syrische stad Deir al-Zor weer vrijgelaten, zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het gaat volgens de organisatie vooral om vrouwen en kinderen. IS veroverde de stad in het oosten van Syrië afgelopen weekend. De Syrische regering zei dat IS er een bloedbad heeft aangericht. Er wordt nog steeds gevochten in Deir al-Zor. Na de vrijlating van de vrouwen en kinderen was er opnieuw een klopjacht in de stad waarbij 50 mannen zijn het Rode Kruis heeft minstens 50 miljoen euro nodig om in Syrië voldoende noodhulp te kunnen bieden. Volgens de organisatie dreigt een tekort aan voedselpakketten. Zo'n 480.000 mensen in Syrië beschikken niet of nauwelijks over voedsel, drinkwater en medicijnen. En nog eens 4 miljoen mensen zijn moeilijk te bereiken. Sarah Palin, de voormalige republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap, schaart zich achter Donald Trump. Tijdens een speech zei ze dat Trump het leger zijn werk zal laten doen en IS zal vernietigen. Trump zelf voelt zich vereerd. Ik ben er trots op haar steun te hebben, zei hij. Palin was de running mate van John McCain, die in 2008 verloor van Barack Obama. Het weer, het vriest 1 tot 6 graden en op sommige plaatsen kan het glad zijn. De ochtend begint eerst grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon door. In de middag gaat het bijna overal dooien en het wordt dan tussen de 1 en de 5 graden.